Levi van Eck met het NOS-journaal. Ruim 100 gemeenten trekken aan de bel omdat ze financieel in zwaar weer zitten door de coronacrisis. Ze vrezen dat ze later dit jaar de gemeentelijke belastingen moeten verhogen, schrijft de Telegraaf. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de politiek in Den Haag schrijven ze dat er snel een oplossing moet komen. Anders komt de uitvoering van basistaken in gevaar en moeten belastingen worden verhoogd, staat in de brief. Minister Ollongren zegt met de gemeente in gesprek te blijven. Nederland krijgt een steeds slechter imago door de toenemende handel in harddrugs per post. Dat zeggen politie en justitie tegen NRC. Naar schatting versturen Nederlandse dealers maandelijks 9000 postpakketten met harddrugs. Die gaan voornamelijk naar het buitenland. Dat leidt tot grote irritatie bij onder meer Duitsland, Frankrijk, de VS en Australië, zegt een officier van justitie in de krant. Er moet veel gebeuren om de mobiliteit in Nederland te verbeteren. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau in een nieuw onderzoek. Om drukte in de spits aan te pakken zou een spitsheffing een oplossing kunnen zijn, schrijven de planbureaus. Dan wordt er een bedrag per kilometer in rekening gebracht over wegen waar veel files staan. In het openbaar vervoer zou onder meer de OV-studentenkaart anders kunnen. Bij voorkeur in combinatie met aanpassingen van onderwijstijden. De Belastingdienst verleende bij bijna 130.000 bedrijven uitstel van betaling, meldt het CBS. Vanwege de coronacrisis hoefden ondernemingen tijdelijk geen belasting te betalen. Vooral bedrijven met meer dan 10 werknemers maakten gebruik van die regeling. Horecaondernemers stelden het vaakst hun belasting uit. Het weer, het is wisselend bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Overdag wijdt er opnieuw een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Later in de middag gaat het vanuit het zuiden regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.